is hij daar afgelopen avond weer vertrokken. De politie zegt dat het onderzoek naar hem wel doorgaat. Andrew werd gearresteerd omdat hij als handelsgezant... gevoelige informatie zou hebben doorgespeeld... aan zedencrimineel Jeffrey Epstein... Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische havenstad Sebastopol op schiereiland de Krim is een dode gevallen. Volgens Rusland zijn 16 drones met succes neergehaald. Eerder deze week waren dat er al meer dan 150. De droneaanvallen door Oekraïne zijn een reactie op Russische bombardementen. Iran zegt dat er een reactie komt als Amerika het land aanvalt. Toch is het niet uit op oorlog, staat in een brief gericht aan VN-baas Guterres. President Trump dreigt Iran met militaire acties als er geen deal komt over het Iraanse nucleaire programma. Amerika wil dat Iran zich aan hun voorwaarden daarover houdt, maar de gesprekken zitten muurvast. En een man die vorig jaar zijn vriendin achterliet op een berg in Oostenrijk, waarna ze overleed, is veroordeeld voor dood door schuld. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf en een boete. Zelf vindt hij dat onterecht. Volgens hem vroeg zijn vriendin hem om hulp te gaan halen toen ze niet meer verder konden. Maar de rechter vond dat hij haar niet zo had mogen achterlaten. De vrouw raakte onderkoeld en vroor dood. En dan het weer van Weer Online. In het oosten opklaringen en lichte vorst. Vanuit het westen meer bewolking en later lichte regen.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 My Medusa, I could use her till I crumble. Dit is Q-Music. Bruno Mars. Hey Mr. DJ. En dit is Q-Music. Shakira. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. En dit is nieuw. Diep in de nacht voor ik je stem. Voel het ineens alsof ik bij je ben. Ze zeggen de tijd zorgt ervoor dat het went. Maar geen dag gaat voorbij dat ik niet aan je denk. En soms ben ik bang dat ik vergeet hoe je me aankeek. Alles wat ik beloofd had, heb ik gedaan. Toch is het los waarom verder te gaan. Dus ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Je blijft bij mij, blijf bij mij. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan het eind van mij. het eind van mij. Ik woon in de stad, nu bij mijn zus om de hoek Ik zat van de week nog bij pa op de bank Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang En soms ga ik slecht, maar alleen hier in de leegte Door ik eventjes aan jou dacht Dus ik fluister je naam heel zacht En ik laat je niet los, laat je niet los ik laat je niet gaan je niet gaan, laat je niet gaan.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 Ik word manisch depressief, oh man Komende dag zal duidelijk worden wat de coalitieplannen van D66